Oh, the times they are a-changing. Roel Bens van den Berg. En hartelijk welkom op dit nachtelijk BOTFest. Een vier uur durend radiopartijtje van Human... ter ere van de 70ste verjaardag van Bob Dylan. Die straks, precies aan het eind van dit programma... tegelijk met de dag hier, als we uitgaan van 6 uur tijdsverschil... aan zal breken in Amerika. Ik geef alvast een paar schoten voor de boeg. Hij is niet alleen de belangrijkste songschrijver uit de popmuziek en wijde omstreken. Maar ook, sterker nog, hands down... een van de belangrijkste kunstenaars, belangrijkste geesten... van de afgelopen 100 jaar. Een man die over de eeuwen heen de handen kan schudden... van collega's als Ovidius, Shakespeare, Tennyson, Whitman en T.S. Eliot. Waarom eromheen draaien? De invloed van Dylan is bijna niet te becijferen. Nu, 50 jaar na zijn eerste LP, nog steeds. Als dichter, songschrijver natuurlijk, maar ook als muzikant. Dylan heeft niet alleen talloze stijlen in zich verenigd... hij heeft zelf ook meerdere genres popmuziek op gang gebracht. Als vocalist want hij herdefinieerde en passant de rol van de zang en de zanger in de popmuziek als icoon. Je zou hem met zijn ongrijpbare existentiële cool... met recht de ultieme rockster kunnen noemen. Maar vooral ook als pure, vanuit een andere dimensie... naar hier gecatapulteerde aanwezigheid. Een vonk die in meerdere generaties een nieuwe vorm van bewustzijn heeft doen ontbranden. Er zijn weinig mensen te bedenken die in alle betekenissen van dat woord... zoveel hebben losgemaakt als hij. Zoals Bruce Springsteen zei in zijn speech bij het opnemen van Dylan in de Rock'n'Roll Hall of Fame in 1988... The way that Elvis freed your body, Bob freed your mind. En zo is het maar net. Voor heel veel mensen, waaronder ikzelf, is Dylan's foreign sound... zoals het in een van zijn songs heet, een soort innerlijke tweede stem geworden. Een eikpunt. En over die stem, over die, wat ik maar even zal noemen universele bobness, hoe die in elkaar steekt... en waarom die ons nog steeds zo sterk aanspreekt... daarover zal het de komende vier uur gaan. Toegespitst op, maar niet gebonden aan, een viertal thema's... die ik met vier verschillende gasten zal bespreken. Vier gasten die niet alleen ieder hun eigen licht zullen laten schijnen... over de handel en wandel van de grote Mystery Tramp en dat zullen doen aan de hand van een aantal door hen speciaal uitgekozen nummers van Dylan. Maar die ook ieder een Nederlandse vertaling hebben gemaakt van een song van Dylan. Een vertaling die hier live in de studio zal worden uitgevoerd door Otto Wiggers alias de eminente Nederlandse singer-songschrijver Lucky Fons III. Lucky, laat alvast even horen dat je er bent. Oh, leaving today. I'll be on my way. Of this, I can't say very much. But if you want me to, I can be just like you and pretend that we never have touched. And if anybody asks me, is it easy to forget? I say it's easily done. Just pick anyone and pretend that you never have met. Dank je, Lucky. Lucky Fons met eh, I Don't Believe You van Dylan. En verderop in het programma hoort u hem nog regelmatig terug. Dan de gasten zelf. Dat is, om te beginnen, popjournalist emeritus Bert van der Kamp. Onder meer over Dylan en Amerika, Dylan als performer, zijn hele ontwikkeling. Straks, tussen twee en drie uur, is dat de filosoof en muzikant in his own right, Ab Verbrugge... over Dylan en de tijdgeest. Daarna zal het met de schrijver Thomas Verbocht gaan over natuurlijk Dylan als schrijver... En in het laatste uur, tussen vijf en zes uur dus... praat ik met schrijfster Iris Koppen over Dylan en de liefde. Maar eerst Bert van der Kamp. Was 30 jaar lang redacteur van muziekkrant Oor... waarvan drie jaar tussen 77 en 80 als correspondent in Londen... waar het toen allemaal gebeurde... is een van de belangrijkste pioniers van de vertegenwoordigers ook nog steeds... van de serieuze popjournalistiek in Nederland. Onder meer dankzij de talloze interviews met grootheden uit de popmuziek... met wie hij zich op basis van gelijkheid kon verstaan. Als een van de zeer weinigen. Samen met Martijn Stoffer en ondergetekende maakte hij in de jaren 80 voor de VPRO... het thematische muziekprogramma Heartlands... Een voorloper van Dylan's latere Theme Time Radio Hour. Toch, eigenlijk, eh, Bert? Zo staat het in mijn boek, dus zo zal het zijn. <laughs> zo is het ook. We waren iets van twintig jaar voor op uh, <laughs> Goed. Even van ons. Hij is nog steeds eh, actief als freelance journalist, Bert... en als docent popgeschiedenis in Utrecht en Enschede. Vorig jaar verscheen van hem een verzameling interviews... van 82 tot heden met Bono, en zij noemde hem Bono. En zeer onlangs, nou komen we to the point, vorige week nog eigenlijk... ABC Dylan met die A, B, C en D dus eigenlijk aan elkaar geschreven. En voor zowel beginners als kenners uiterst leesbaar en plezierig naslagwerk... vol feiten, weetjes en lijstjes met betrekking tot Dylan. Welkom Bert, gefeliciteerd met het ontzettende leuke eh, boek. Wat je volgens mij... Eh, want jij weet onvoorstelbaar veel van Dylan. We kennen elkaar al heel erg lang. Een van de knappe dingen van het boek vind ik... eigenlijk dat je je op een bepaalde meer hebt beperkt. Ja, ik heb eh, in de beperking toont zich de meester. Ik ben er met een grove kam doorheen gegaan. Het is, eh, ik heb me tot doel gesteld... het moest in twee maanden geklaard worden... een Dylan voor dummies te maken... waar de echte kenners af en toe ook nog iets van zouden kunnen opsteken. Nou, dat is ook absoluut het geval. Dat, en daar kunnen we, komen we vaak nog op te spreken, denk ik, in deze nacht. Je kunt op een bepaalde manier eh, eh, nooit genoeg over dillen lezen. Al heb je honderd boeken gelezen, dan nog. Maar het, het leuke is dat je het hebt opgeschreven. En voor iemand die zich al zijn hele leven lang met Dylan bezighoudt... alsof het voor de eerste keer is dat je het opschrijft. Dat, het heeft iets heel fris en aanstekelijks. Genoeg. Eh, dat, dat, ik, een, een ontzettend leuk boek. We, we gaan er nog wel uitputten vannacht. Maar dat niet alleen. Jij bent volgens mij ook een van de weinige eh, journalisten eh, in Nederland... die de man zelf een keer een handje hebben gegeven. Klopt dat? Of, meer nog? Ja, dat klopt. Het is eh, een, een grappig verhaal, maar het eindigde voor mij niet zo grappig. Ik werd uitgenodigd om Dylan te bezoeken in 1981 in, in München... En eh, we zouden een eh, concert van hem bijwonen. En na afloop zouden we aan hem voorgesteld worden. En dan zouden we de volgende dag zouden we dat interview doen. En met we bedoel ik de Engelse journal, eh, hoofdredacteur van de Engelse New Musical Express. En uh, ondergetekende. En ehm, nou ja, we zijn toen na afloop van dat concert in die kleedkamer gekomen. En toen hebben we even met hem staan praten. En dat was ontzettend grappig, want ik complimenteerde hem... Om, vooral vanwege het feit dat hij zijn oude nummers weer deed. Want het was kort na die ready periode dat hij alleen maar die ready songs van die twee albums deed. En eh, ik zei, god, goed dat je die oude songs als Masters of War... dat je dat weer doet en zo. En toen zei hij... I have to do them, you know. Springsteen ain't doing them, zegt hij. De punkwave ain't doing them. Hij zegt, ik moet, dat, ik moet ze wel doen. En ik zeg, nou, ik zeg, je hebt nog steeds veel succes mee en zo. En dan zei hij, hij zegt, it's not me they're applauding, it's the songs. Dan moest dat onderscheid mhm. moest wel heel goed gemaakt worden. En ehm, na afloop van het uh, gezellig samen zijn, zei hij... ik see you guys tomorrow. En de volgende dag bij het ontbijt stuurde hij zijn assistenten naar ons hotel toe... om te zeggen dat het NMI-interview ging wel door. Maar het oorinterview kon, had helaas meneer geen tijd voor. Maar dat was niet eh, omdat het gesprek niet goed was, mevrouw? Dat dacht ik. Ik dacht dat het daar aan mij lag. Maar dat hebben ze me verzekerd van alle kanten dat het niet aan mij lag. Hij heeft zelfs, Bob heeft een brief gestuurd. Eh, thank you for being so kind. Eh... eh met zijn handtekening... Debbie and I like to thank you for being so kind. Die Debbie was dan dat meisje. En eh, ja, die, brief die heb ik natuurlijk eh, eh, in een laag gegooid en zo. Maar inmiddels hangt hij wel aan de muur. Maar was het genoeg tijd om een indruk van hem te krijgen als, als persoon? Een beetje wel, ja. Ik vond hem een beetje schuw, een beetje achterdochtig kijkend. kleiner, hij is, kleiner dan ik. dat, het is, een klein mannetje. Eh, met een, een, beetje softe handshake. En... Eh, nou ja, hij heeft een neiging om bij eh, alles wat je tegen hem zegt in de verdediging te gaan. dat vond ik ook opmerkelijk. Eh, en ik, heb, eh, ik had wel spijt dat ik geen cadeautje voor meegenomen had. Maar ja, wat neem je voor cadeautje mm. mee? Nou, die uh, Neil Spencer van de Enemy, die had dus kunstkaarten van Turner, de kunstenaar. En de kruisafname van Jezus had hij meegenomen. En Dylan, die pakt die kaart aan en die moet meteen even gaan zitten. Ik dacht, het leek alsof de ontroering meteen te mm. machtig was. Ik dacht, ja, dat had ik dus, dat had, zoiets had ik ook moeten doen. <laughs> Waar zou hij zijn verjaardag vieren? Hij, volgens mij is hij niet op tournee op dit moment. Nee, hij is niet op tournee. hij, ik geloof dat hij over anderhalve maand weer aan een Europese uh, tournee... Ja, misschien eh, op zijn boot in de Cariben. En over tournees gesproken, hoe vaak heb jij Dylan gezien? Nou, ik heb laatst eens een keer alle tickets... want de meeste tickets heb ik bewaard. En die heb ik laatst eens geteld. En toen bleek ik er iets van 31 te hebben of zo. Dus misschien dat, ik, dat het totale aantal 35 of zo uitkomt. Maar is dat gewoon zoveel als je maar kon? Of heb je ook wel eens nee, Nee, nee, absoluut niet. Hij heeft wel eens een Nederlands... Eh, in de tijd dat hij wat minder populair was, in de jaren 80... heeft hij dus een Nederlandse tournee gedaan gewoon. Dan trad hij in Groningen op en in Sittard en in eh, weet ik overal. Maar ik ging dan alleen naar Vredeburg of zo, in Utrecht. Eh, ik ging meestal één, hooguit twee concerten in Nederland... België sloeg ik over, Duitsland sloeg ik over, wat echte fans niet doen. Die gaan naar al die concerten toe. Maar ik heb hem dus ook een paar keer in eh, Amerika gezien en een paar keer in Engeland. Maar eh, eh, is dat, ik, nou, we gaan daar nog over spreken, over die Never Ending Tour. en ook over de merkwaardige ervaring die ik altijd heb als ik Dylan op toneel staat van hij is er wel en hij is er niet. Het, is, een, het is een soort 3D-projectie, maar misschien eh, bestaat de man überhaupt wel? Dat is altijd de vraag die je bij, bij Dylan hebt. Eh, is dat een sensatie die jij ook kent als je hem op het toneel ziet staan? Ja, ik vind het eh, een van de weinige performers waar het ook fascinerend is om naar te kijken. Gewoon. Alleen een, en, en je niks aan te trekken als de muziek tegenvalt, biedt het nog een schouwspel. maar het is natuurlijk een beetje een nurkse, een nurkse man, ook op het podium. Hij zegt geen stom woord, weet je wel. En dan verdedig ik dat altijd tegen mensen dat, om te zeggen van... ja, maar wat wil je dan, weet je wel... Eh, eh, Diana Ross die zegt thank you Amsterdam als ze in Rotterdam staat en zo. Dat eh, moeten we er ook niet hebben. Nee, wel nee. Dat, dat, is, dat, is ook, dat klopt ook helemaal niet met, met zijn werk verder. Nee. We, gaan het ook, we gaan het over zijn werk hebben. Ehm, jij hebt net als de andere gasten een, lijstje met songs ingebracht die je zou willen horen. Maar ook met een bepaalde reden. Als eerste zie ik op jouw lijstje staan... niet Dylan zelf, maar Woody Guthrie. Ja. Ja, ik wou het over de muziek hebben, Dylan als muzikant. En eh, toen hij 30 jaar in de, in de business was... gaf zijn platenmaatschappij een feestje in Madison Square Garden... met alle topmannen erbij. Uh, Clapton, Neil Young, Lou Reed, eh, George Harrison, iedereen was er. En de hele avond waren Dylan's hits voorbijgekomen en zijn beroemde nummers. En aan het eind van de avond kwam Dylan zelf het podium op schoorvoetend. En wat was het eerste nummer wat hij zong? Song to Woody. Hm. Kijk, en hij, zegt, hij schrijft in zijn autobiografie, eh, deel 1, Chronicles, Chronieken... schrijft hij ook, toen ik Woody Guthrie hoorde... was het alsof ik door de bliksem werd getroffen. Oké, laten we even naar Woody Guthrie luisteren met 1930 Massacre. Take a trip with me in 1913 to Calumet, Michigan, in the copper country. I'll take you to a place called Italian Hall, and the miners are having their big Christmas ball. I'll take you in a door and up a high stair. Singing and dancing is heard everywhere. I'll let you shake hands with the people you see and watch the kids dance round the big Christmas tree. You ask about work and you ask about pay. They'll tell you they make less than a dollar a day. Working their copper claim, risking their lives. So it's fun to spend Christmas with children and wives. Woody Guthrie, 1913 Massacre. En ja, als je een beetje eh, Dylan kent, dan herken je hier een song van Dylan in. Oh. Toen ik dit nummer voor het eerst hoorde, toen was ik met stomheid geslagen. Ik dacht, wat krijgen we nou? Want ik hoorde onmiddellijk dat dit de melodie was van Song to Woody. Het nummer wat hij voor Woody Guthrie geschreven had... waarschijnlijk zijn eerste serieuze song die hij zelf geschreven had. En ik had nooit vermoed dat dat een gejatte melodie was. Tot ik later eh, eh, eh, op ging richten en wat meer over In de folktraditie was dit helemaal. En Woody Guthrie deed dat, deed dat voortdurend. Woody Guthrie heeft wel vijf of zes nummers met dezelfde melodie. Maar met andere teksten. Want dat is natuurlijk ook het hele principe van folk. Eh, het is van iedereen, for the people, from the people, to the people. Dus dit is een groot reservoir, een collectief bewustzijn waar je uit put. Ja, en ook de actualiteit gebied je om een song te schrijven... en je hebt zo gauw geen melodie, dan pak je een melodie. precies. En, en dat werd... En dat werd Song to Woody. here a thousand miles from my home. Walking a road other men have gone down. I'm seeing your world of people and things. Here, paupers and peasants and princes and kings. Hey, hey, Woody Guthrie, I wrote you a song About a funny old world that's a-coming along Seems sick and it's hungry, it's tired and it's torn It looks like it's a dying and it's hardly been born Hey, what he got for me, but I know that you know. All the things that I'm a saying and a many times more. I'm a singing you yeah, this song, but I can't sing enough. Cause there's not many men who've done the things that you've done. Here's to Cisco and Sunny and the Lead Belly too. And to all the good people that traveled with you. Here's to the hearts and the hands of the men that come with the dust and are gone with the wind. I'm leaving tomorrow, but I could leave today. Somewhere down the road someday. The very last thing that I'd want to do is to say I've been hitting some hard traveling too. Song to Woody. Bert van der Kamp eh, zit hier naast mij in dit eerste van vier uur uh, Bobfest... Eh, vanwege de 70ste verjaardag van Bob Dylan die morgenochtend aanbreekt... maar hier al aangebroken is in de studio van Desmet met de Human. Bert, hoe oud was Bob toen hij dit zong? Ehm, Want hij klinkt als een, als, een, als een man gepokt en gemazeld door het leven en de road. Hij was 20 jaar. Ja, dat is vrij ongelooflijk. Hè? Ja, die stem, daar klinkt eh, zo'n overtuiging en zo. Maar Woody Guthrie eh, had ook als advies aan hem... en had hij aan alle jonge artiesten die hem bezochten... Sing the truth as honest as you can, zei hij tegen Bob. Mhm. En daarom heb ik ook wel eens tegen mensen gezegd... die zeggen van, die Bob die heeft zo'n vreselijke stem. dan zeg ik altijd, the voice of truth is not a pretty one. <laughs> Nee, maar ik, ik ben het, sowieso ben ik het daar volstrekt altijd oneens mee geweest... dat Dylan niet zou kunnen zingen. Het is echt, een ongelooflijk geraffineerde, uh, goede zanger. Eh, ja. Eh, want stem en taal zijn ook heel erg eens. En frasering en timing is ongelooflijk. Je kunt, hij geeft hele verschillende betekenissen aan zijn songs... door de manier waarop hij ze zingt. En ik wil altijd lachen als mensen zeggen van... nou, hij zingt, zijn stem is nu helemaal weg, is helemaal een gort. Maar vroeger, toen had hij een mooie stem, toen zong hij mooi. Ik kan me nog herinneren dat ze vroeger ook zeiden dat hij niet kon zingen. Hoor. Tuurlijk. Nee, maar dat, is, omdat ze, dat zeggen mensen omdat ze iets niet willen horen. Iets niet dat door willen laten dringen. Dan zeggen ze het is lelijk. Mm. Eh, straks krijgen we eh, jouw vertaling, althans twee coupletten... van dit Song to Woody gezongen door eh, eh, Lucky Fons. hoe sta je tegenover dat begrip vertalingen, zal ik maar zeggen? Ja, ik heb, in daar, geval. ik heb er in het geval van Bob heb ik daar dus echt problemen mee. Want Bob is een Amerikaanse artiest. Grappig genoeg heeft hij dus Oost-Europese voorouders. Ja. Eh, hij komt van eh, ja, het verre Rusland vandaan. En, eh, maar het is een, een door en door Amerikaanse artiest. En als hij zingt... Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again. En de vertaler maakt ervan in Meppel met de Twentse Blues van mij. Dan denk ik, ze maken van Dylan een tukker. Ja, ja maar dat, dat, is, dat is een cabareteske eh, opvatting. Ja. Van de, en dat, eh, dat is aan mij niet besteed. Ik hou van humor, maar daar kan ik niet eens om lachen. Nee, kijk, er gaat in vertalingen natuurlijk heel veel verloren. Altijd al, zeker als het om poëzie gaat. Mhm. Maar op deze manier eh, maak je er echt iets heel anders van. Nog even, Dylan als Amerikaanse artiest. Dylan en Amerika. Ehm, wat, is, wat is de relatie daartussen? Ik bedoel, hoe, eh, hoeveel Amerika is Dylan? Ja, Dylan is 100% Amerika. Hij heeft geprobeerd in zijn carrière... alles Amerikaanse muziekstijlen te beheersen uit de populaire muziek. Eh, op zijn latere albums hoor je hem jazzy dingen doen. Je hoort hem van alles, allerlei stijlen, eh, eh, swing-achtige dingen, western swing. Dingen die hij nog niet gedaan heeft probeert dit uit op zijn latere eh, LP's. Hij is een volbloed Amerikaan, maar hij heeft ook heel veel over Amerika gezongen. In zijn teksten, de, de, de plaatsnamen, de rivieren, de staten, alles wat hij allemaal in zijn teksten... Eh, en en ehm, zoals mijn vriend David Thomas van Per ooit zegt, eh, de geography doesn't lie. Eh, als je, nee, dat klopt. zeker bij Amerikaanse artiesten is de sense of place... dat geldt trouwens ook voor iemand als Springsteen... maar ook voor, juist ook voor, korte, voor eh, Amerikaanse schrijvers... met name korte verhalenschrijvers... Eh, daar is het noemen van namen, zal ik maar zeggen... van straten of steden of streken... Eh, geladen met een soort betekenis wat, wat, wij in Europa bijna nauwelijks hebben. Het is inderdaad een totaal anders iets of je het over Meppel of Memphis hebt. Niet alleen maar van haha lullig uh, Meppel, want Memphis is, is ook maar een provinciestad, zal ik maar zeggen. Maar wat er in, in doorklinkt is echt iets heel anders. Maar, en Dylan heeft niet alleen... Ik, ja, in, in, in Amerika, grote Amerikaanse thema's en ook natuurlijk politieke onderlaag. Maar hij, heeft, hij is ook de vertegenwoordiger en van een soort... wat uh, eh, eh, Quail Marcus heeft genoemd, die old weird Amerika. Zeg maar zeggen. Een soort vreemd eh, collectief onbewuste, een soort, soort verdrongen Amerika. Dat heeft... Invisible Republic noemt hij het ook. Ja. Hij heeft, het, hij heeft zich ook heel erg goed verdiept in de geschiedenis van Amerika. De geschiedenis van Amerika hoor je in zijn, in zijn werk terug. de presidenten. Je hoort ook Ehm, eh, de literatuur van Amerika hoor je terug. Want jij noemde al Walt Whitman, geloof ik. Of, eh, ja, zeker. En, eh, en, en Kerouac en al... hij, heeft, hij, hij is een, meer dan alleen muziek op zich een representant van de Amerikaanse cultuur. En, en steeds meer. Het, het grappige vind ik dat op zijn... En we gaan zo naar je, naar je ah. volgende nummer. Maar bijvoorbeeld met name die laatste drie platen... maar zeker ook dat Modern Times... dat is een soort eh, eh, geheugenpaleis... van aan de ene kant die, al die stijlen waar jij, die muzikale stijlen waar je het over hebt. En aan de andere kant eh, Mark Twain, uh, Whitman, eh, al, al dat soort mensen. Die, die, die samenvat in zijn, in zijn muziek en op die manier eigenlijk bewaard voor de eeuwigheid. Met zijn eigen stempel erop. Ja. hij, hij hoort daar ook echt bij, zal ik maar ja. zeggen. Ja, everywhere. En het is net alsof het gisteren gebeurd is, alsof hij het over New Orleans heeft. Maar hij heeft het niet over New Orleans, hij heeft het over 50 jaar geleden. Of nee, nog langer. Maar dat is, en daar gaan we in, hoop ik in de loop van de nacht nog veel over spreken. Dillen en tijd, dat is eigenlijk Eén, Dylan, tijd en identiteit. Volgens mij zijn dat de dingen waar het bij Dylan om gaat. Het stoppen van de tijd, het stoppen van identiteit. I couldn't agree more. Oké, juist. Uh, <laughs> we gaan naar het volgende eh, nummer op je lijst, Bert. Dat is Black Cross. Dat zal niet iedereen meteen herkennen. Ah, Black Cross van <laughs> Dylan, yes. ja. Hoi. Ja, ik heb dat laatst nog gedraaid en het ontroerde me. En ik zal je zeggen waarom. Het is een gesproken song het is eigenlijk een soort slow rap. Maar hij, eh, het is ook niet van hem. Het is niet van zijn eigen hand. Hij kende het eh, van Lord Buckley. Hij introduceert het. En hij, dit is een opname uit eh, de zogenaamde Minnesota Hotel Tape... waarvan ik vroeger altijd dacht dat het in een hotel was opgenomen... maar dat bleek in het huis van een vriendin, Bonnie Beecher, te zijn. En die had, was altijd zo gastvrij dat ze zei... dat is het hotel, noemden ze dat, het appartement. E-, even in de tijdschema. Dat is op het moment dat hij studeert in, Minneapolis, in, in, in Dinkytown. Zo. Ja, precies. is dit is voor hij bekend wordt. Voordat hij een plaat heeft gemaakt, voordat hij ook maar een serieuze opname heeft gemaakt. En als je het dan al hoort met wat voor integriteit en wat voor, wat, eh, eh, wat voor ehm, waarheidsgehalte hij zo'n song... Dat is een verhaal hoor, over een neger die gelinst wordt. Om het maar even kort te vertellen. En eh, aan het eind van hoor je hem ook nog zeggen van... Ja, sorry, ik heb het wel eens beter gedaan. Man, het is verpletterend. All the bottle in here. Okay. Oh Wait, I gotta fix myself up for this one. Hey, man, you ought to see some pictures of me. I'm not kidding. Yeah, Whitaker's. Mm. I look like Marlon Brand, James Dean or somebody. <laughs> You ought to see me. And New like the turtle, I got this blue turtleneck sweater on. You see it? Yeah, I stand up like this. All kinds of pictures of me without a guitar, or else you can just see the top of it, you know. I'll mm. send I, got a How can you take a picture of a guy making love to a harpy <laughs> yeah, that, yeah, yeah, I know what you mean. There was a man called Hezekiah Jones once. And he never had much except a farm and some land. He ate what he raised, But in the cupboard, he kept there in the cupboard what, what he called for the rainy season. That is when he'd have something left over. He'd spend it and he'd buy books. And he'd read his books, kept them there in the cupboard. white folks around the county said, Well, he's harmless enough, I suppose, but the way I look at it, he better put down them goddamn books. Reading ain't no good for an ignorant nigger. Reverend Green of the White Man's Church came around that year. Knocking on doors, he knocked on Hezekiah's door. He says, Hezekiah, you believe in the Lord? Hezekiah says, Well, I never seen the Lord. I, I can't say as I do. Can't, <laughs> can't believe in nothing you don't see. He says, Hezekiah, you believe in the church? Hezekiah says, well, uh, uh, church is divided, ain't they? They can't make up their <laughs> minds. I, I just like them, you know, I, I can't make up mine either. <laughs> Reverend says, Hezekiah, you believe in that if a man is good, heaven is his last reward. <laughs> Hezekiah says, I'm good. I'm good. I'm as good as my neighbor. You don't believe in nothing, said the white man's preacher. Oh. Oh, yes, I do, says Hezekiah. I believe that a man should be beholden to his neighbor not for the reward of heaven or the fear of hellfire. What you don't understand, said the white man's preacher, there's a lot of good ways for a man to be wicked. And they hung Hezekiah as <coughs> high up as a pigeon. hunt folks around said, uh, Wow. He had it coming. The son of a bitch never had no religion. That ain't as good as I usually do it. Uh, <laughs> Nou, dat viel heel erg mee, Bob. We vonden het heel aardig. Het mooie is dat zo'n song klinkt alsof die al 500 jaar bestaat. Ja. Terwijl, het, heb, een jochie van 19 woord heeft. Ja, ik heb er met ontroering naar zitten luisteren. Je luistert naar Bob Dylan die nog niet weet dat die Bob Dylan is. Nee. Het is echt ontroerend. Nee, precies. Nou, dat is misschien wel een van de sleutels tot Bob Dylan. Iemand die zijn hele leven lang Bob Dylan aan het worden is. Ja. Dat is ook, een echte kunstenaar is altijd in wording. Ja. Ehm, even dat noemt oh, aan denken, omdat het gaat over dus, eh, een lynching... en de hele eh, eh, zwart-wit problematiek en Zuid-Noord en de burgeroorlog dat een van de opvallendste dingen in, in, in, in Chronieken... wat een ontzettend leuk boek is om te lezen mhm. trouwens, van Dylan. Het eerste deel. Ik hoop dat er meerdere... delen. Weet jij daar iets van? Komen er nou meerdere? Ja, hij heeft een contract getekend voor drie delen. Maar, en is hij, bezig? Hij, eh, volgens mij is eh, deel 2 af. Are you writing, Bob? Ja. <laughs> Oh, Nee, want daarin dat een van de dingen, dus behalve dan al die geschiedenissen en boeken die hij leest, Thucydides, eh, Tacitus, eh, al die Amerikaanse dichters, uh, Engelse dichters en noem maar op. En Brecht, die ook, ook nog om de hoek komt kijken als invloed op zijn songs. Het lezen van oude kranten over de burgeroorlog in, in Amerika. Hij zegt, dat is de template van al mijn songs geweest. Daar zag hij America Crucified and Resurrected, zeg ik uit mijn hoofd. Ja. Was, dat niet, was dat niet een soort eye was dat een eye-opener van jou toen je dat las? Of snapte je dat? Eh, nou ja, ik, eh, eh, hij heeft al, ja het, het past er wel in het patroon. Hij, hij ziet in de geschiedenis volgens mij ziet hij voortdurend een, een, een, een, teneur naar destructie en de, afbraak. En, eh, want ik heb ook een entry in het boek eh, gemaakt, Pompey. En waarom heb ik dat gedaan? Eh, toen ze vroegen naar 9-11... dat is trouwens de dag waarop Love and Theft uitkwam, zijn plaat... toen, vroeg toen zei hij tegen die, tegen die journalist... hij zegt, dat vraag je aan een man die al zijn hele leven denkt dat hij in Pompeji leeft. dat is een briljant, dat is echt een ontzettend mooi citaat. Ja. En ik, ik, ga het daar straks ook, ook met over hebben met Af Verbrugge, de filosoof, die eh, eh, dat eh, zeker dat gevoel ook volgens mij deelt, dat hij ook <laughs> altijd door Pompeji loopt. nu. En ik, ik, herken het ook heel, heel erg. En dat is ook zo. Dat is zo Bob, weet je wel. En ook, ook als je hem vraagt naar de Never Ending Tour, dan zegt hij Never Ending Tour, hij zegt, je moet toch wel, hij zegt, ken je die, die plaatsen waar je kunt stoppen langs de snelweg? Hij zegt, die, plaats, die, die, plekken waar je kunt stoppen langs de snelweg zijn een illusie. Je, je, hebt altijd, je, kunt niet stoppen. Je moet altijd weer terug de weg op. Je, kunt, je moet de weg op, anders ben je dood. Dat is typisch Bob. Eh, goed, Bob op weg. Hij, nou, even heel snel. Eh, geboren in, in, in Duluth, stad van zijn moeder. Hibbing opgegroeid, Minnesota. Uh, gaan studeren, Dinkytown, Minnesota, kennis gemaakt met de folktraditie. Eh, eh, door naar New York. Ja. Daar komt hij dan, hè, 61 komt, hij daar, komt hij daar aan. graaft zich in, in Greenwich Village, in, in, appartementen van anderen. Zuigt alles aan invloeden op wat daar, wat daar maar is. Wordt de, de nieuwe jonge god van de nieuwe folkbeweging. En dan komt er ook weer een moment dat hij dat uh, uitkotst, zal ik maar <laughs> zeggen. En hij wordt ook trouwens later, als hij elektrisch gaat, door hun uitgekotst. Eh, eh, op, op het hè, Newport festival waar hij elektrisch gaat. En een paar dagen daarna is het volgens mij, neemt hij het nu volgende nummer op. Dus vertel daar iets over. Positively 4th Street. Ja, hij was... Ehm, in, in 73 was hij geïntroduceerd op Newport. 63. Of, sorry, 63, ja. Door Joan Baez zijn vriendin. In 64 was hij al de koning, eh, ongekroonde koning van de, van de folk scene. In de 65 begonnen ze te boeien en te fluiten, want hij kwam met een elektrische band. En eh, op een of andere manier eh, begreep hij dat niet. Ze vonden hem te commercieel worden. Hij had al kritiek gekregen van de hardcore focus op zijn album The Other Side of Bob Dylan. Want daar stonden al veel te weinig protestsongs op. Veel te weinig protestsongs. En eh, dat begreep hij niet. Dat begreep hij niet. Een kunstenaar heeft toch de, de vrijheid om de eh, artistieke expressie... je hoeft wel niet eh, te, voldoen aan de eisen van nou, journalisten, nou, enzovoort. In ieder geval, toen heeft hij dus dat nummer geschreven, Positively Foresight. En hij was echt boos. you got a lot of nerve to say you are my friend. When I was down, you just stood there grinning. je lachte me uit. En het is een van zijn eerste, maar ook een van zijn beste put-down songs. En hij heeft er nog vele geschreven. Jij heeft er vele geschreven, ja. hè? Komt heel erg uit. Want het is niet een bepaalde persoon waar hij naar uithaalt... maar het is echt die De hele scene. De, de hele, hele... En hij zong Maggie's Farm, was, dat was het eerste nummer ja. wat hij zong, elektrisch versterkt. Dat was al een put-down. I ain't gonna work for Maggie's Farm no more, jongens. Boeren, geitenwolle sokken, je, je kan het schudden. En 4 Street was een adres waar hij heeft gewoond. Ja, precies. so hurt. Why then don't you show it? You say you've lost your faith, but that's not where it's at. act surprised. You say, How are you? Good luck, but you don't Trouwens ook muzikaal. Een van zijn mooiste poppy-songs vind ik dat. Positively Fourth Street. U luistert naar Bobfest 70. Een verjaardagspartijtje van Human voor Bob Dylan. Die... Eh, dus vandaag of misschien morgenochtend, maar in ieder geval hier in Nederland op Radio 1 uh, eh, eh, zijn verjaardag viert. Eh, tot morgenochtend 6 uur ontvang ik vier gasten. dit uur is het Bert van der Kamp, emeritus, popjournalist, grondlegger van de serieuze popmuziek. Een van die mensen eh, in Nederland jarenlang uh, redacteur geweest van muziekkrant Oren. Van hem verscheen eh, ABC Dylan. Een leuk, na, goed naslagwerk voor kenners zowel als beginners. Uh, we draaien ook zijn muziekkeuze. En we hebben hem, net als alle andere gasten, gevraagd... Eh, een deel of een geheel song van Dylan te vertalen. Zijn keus viel op het eerder gedraaide, in het origineel gedraaide... Song to Woody. Waarom, Bert, wou je daar een vertaling van hebben? Ja, ik... Eh, ik had op dat moment besloten dat, het, dat, dat dat nummer het uitgangspunt van ons gesprek zou zijn. Dat hij het ook allemaal niet van zichzelf had. Dylan en de muziek. En eh, ik denk, dan laat ik het met dat nummer beginnen. En toen ik voor een vertaling werd gevraagd, dacht ik... nou, laat ik dat, dit nummer eens proberen. En ik eh, ben niet verder gekomen dan twee strofen, moet ik zeggen. Maar daar ben ik geloof ik een dag mee bezig <laughs> geweest. Wat maakte het moeilijk? Eh, ja, het Engels is gewoon... Ehm, en en dan moet het, het moest ook nog zingbaar zijn. En nou, ik, dat wist ik niet, want ik heb geprobeerd het te zingen... maar het lukte me niet. Maar dat heeft ook met mijn zangkwaliteiten te maken. Maar ehm, ja, ik ben er uiteindelijk wel eh, tevreden over. Ik heb ook nog een vriend laten zien die, eh, die wat meer vertaalervaring heeft. En die zei, ja, eh, dit zou je nog kunnen veranderen of dat. En nou ja... Dus, nou, laten we daarna gaan luisteren. Lucky Fonds met de vertaling, althans gedeeltelijk de vertaling... en de rest Engels. En dan horen we ook meteen hoe zingbaar het is. Al heb ik daar groot vertrouwen in als het gaat om Lucky. Ga je gang. Hier sta ik mijlen ver van mijn huis en mijn haard. Op hetzelfde pad als van jouw bedevaart. kijk naar je wereld van mensen en dingen. Je paupers, je boeren en je koningen. Hey, hey, Woody Guthrie, dit schreef ik voor jou. De wereld die raar is en rot is en rauw. Hij is ziek en beroerd en verscheurd en in nood. Hij is amper geboren, en nu al op sterven na dood. Bravo, Lucky Fons. Zingbaar, uh, eh, zeker. <laughs> met eh, de Nederlandse vertaling eh, gemaakt door Bert van der Kamp van Song to Woody. Lucky die trouwens, maar dat zult u misschien al wel weten... zelf ook een groot Dylan-kenner is. Ehm, misschien uh, laten het voeren nog wel even als zodanig ook op. Maar in ieder geval is hij muzikaal de hele nacht eh, bij ons. Eh, eh, Bert, we gaan een, sprong maken. Hoewel ik weet niet, misschien is die sprong niet eens zo ontzettend groot. Ehm, we hebben nog op je lijst staan Queen Jane Approximately, maar dat slaan we over. En we gaan, omdat dat ook een put-down song is op een bepaalde manier. Hoewel hij daar milder is, hè, trouwens. Hij zegt wel van, nou ja, eh, hij heeft het wel tegen iemand... die zich helemaal in een illusoire wereld begeeft... en omgeven is door allerlei dingen waar, die alleen maar beklemmen en beknellen. Maar hij biedt wel zijn hulp aan. <laughs> Dat, dat in, daar hoeven die andere mensen niet op te rekenen. Ja. Ik heb dat, dat, dat, een soort van eh, ondergewaardeerd stiefkindje gezien... van al zijn nummers uit die periode. Want eh, sommige nummers vallen af omdat ze te lang zijn zijn. De Set Out Live, The Lowlands en Desolation Row. Dat zijn, eh, zijn favoriete nummers. En eh, Visions of Johanna, maar het zijn allemaal van die lange nummers. Dus ik denk van ja, dan is de uitzending al voorbij voordat ik aan het boord kom. Maar dat, ehm, Komen nog aan bod aantal van die ja, Nou ja, precies. Die, die hele lange nummers kies je dan. En dan denk ik, ja, maar ik ga Queen Jane kiezen, weet je wel. Dat, vind ik, dat heb ik alles te zwak voor gehad, voor dat nummer. Maar goed, dat gaat nu over. En goed, dat gaat over. Maar dat, dat, dat snieren van hem, goed, ja. daar zullen we nog wel eens, eh, ook wel op terugkomen. Dat deed hij ook in werkelijkheid. Hij had zo'n clubje volgens mij in, in, in New York samen met die Bobby Newworth ja. en, en zijn... Ja, die Bobby Moyers. Newworth was er heel erg belangrijk in, ja. Precies, echt zo'n sidekick waar hij voortdurend mee in cafés dan hij eh, andere mensen af zat te zeiken. Hij, ja, hij, hij, hij eh, hij, had altijd, hij zei tegen andere songwriters, eh, zei hij dan van, eh, nou ja, tien songs van jou en één song van mij. Dat is ongeveer de balans. Ja, precies. <laughs> het was, <laughs> maar volgens mij heeft hij later ook wel eh, eh, proberen dat goed te maken, zal ik maar zeggen. Om, om, onder meer door middel van de Rolling Thunder Review... hebben we het over de jaren 70, waarin hij al die mensen... <laughs> <laughs> toch maar weer allemaal hun ding liet doet in, zijn, in zijn programma. Maar we gaan naar een, een, een heel ander nummer. Eh, en dat is, vind ik, misschien van een van de allermooiste dingen die hij ooit heeft gemaakt. Eh, eh, en dat vind ik niet alleen. Ik, ik heb zelfs wel eens een roman gelezen. Ik weet niet of je die kent. De Dylanist heet, heet dat boek. dat is een Amerikaanse schrijver. Uh, een Dylanist is dan een begrip wat gebruikt wordt voor iemand van een bepaalde generatie die ouders had uit de jaren 60... die heel erg gedreven en politiek uh, geëngageerd eh, bezig waren. En de kinderen daarvan die delen nog wel die idealen... maar hebben niet meer de fut om er iets mee te doen. <laughs> Ja, ja. En, dat noemt, en, en iemand in, op een party noemt dat... oh, dan jij bent een Dylanist, zegt ze tegen die vrouw. Maar diezelfde vrouw hoort in een bepaalde scène in, in, in, op een feestje... het nummer wat we zo dadelijk gaan horen, eh, I'm Not There. Vertel daar iets over. Ja, nou, dus ten, eerste is het een, is, zul je daar ook horen, het is een lo-fi ja. Eh, opname. een basement het is, tape. Het is een, basement tape die nooit officieel is uitgebracht. Dit nummer is nooit officieel uitgebracht tot de film I'm Not There. De regisseur tot heen die het idee had om daar film, en die film zo te noemen. Toen hebben ze toestemming moeten vragen aan, eh, aan Dylan om dat nummer op die plaat te zetten. Maar het is nog steeds in een lo-fi versie. En het is en het is een categorie die ik vandaag heb proberen... ook in andere nummers die ik had eh, gepland. Eh, het is de categorie mystery songs. Het is een categorie songs waar Dylan heel goed in is. En waar zelfs de grootste Dylan-freak geen touw aan vast kan knopen. Nee, maar het is ook niet af. Hij, hij, hij, maakt het op. Hij, hij, hij verzint het waar je bij staat. Waar je bij staat, ja. Het gaat altijd... Eh, tenminste, heel veel mystery songs gaan over vrouwen. Dit ook. Dit gaat over een vrouw die in de shit zit. En hij verontschuldigt zich. In het begin is hij er niet bij. Op een gegeven moment is er sprake dat hij er even wel bij is. Maar op het eind is hij er weer helemaal niet bij. Nee, precies. Dus, eh, I'm not there. Nee, precies. Maar het, het, heeft een bijna een lugubere sfeer. Ik bedoel, het is niet zomaar iemand die er niet is... maar het is bijna dat je het idee hebt van... die vrouw die, die wordt gestenigd door haar gemeenschap. Ja. En, en, en misschien wel voor iets waar hij verantwoordelijk voor is. En Tenminste, je kunt, je kunt er een hele film, je kunt er een hele roman bij maken. Terwijl die, en dat zit voor nu alleen maar wijze van spreken, in de klank van zijn stem. Want je, af en toe versta je een woord, ja. maar het is alsof hij... Ja, sorry dat ik... Ja, <laughs> omdat nee. dat, op zoek is naar een taal om dingen te zeggen die anders unspeakable zijn. Ja, die te erg zijn om te zeggen. Ja, maar hij, hij, hij, hij plaatst haar op een voetstuk, die vrouw. Want hij noemt haar My Christ Forsaken Angel. En verderop noemt hij haar A Lone-Hearted Mystic. Ja, nee, ja precies. Ja, <laughs> en, en, I, but I wish I was there to help her. Ja. But I'm not there. I'm Not There, een nummer waar je uren over door zou kunnen praten, vind ik. Eh, ga trouwens de film van die eh, naam zien als je die nog niet hebt gezien. Niet door kunnen praten nu hierover, want we zijn bijna aan het eind gekomen... van dit eerste uur van Bobfest 70, dat we doorbrachten in gezelschap van eh, Bert van der Kamp. Ik noem nog één keer de titel van dat ontzettende leuke lijstjes, weetjes en lexiconboek... ABC uh, eh, Dillen. Uh, eh, Bert, we nog hebben tijd voor één stukje van een laatste nummer. Wat wordt dat? Ja, ik wil eh, aan de mensen die zeggen van nou, zijn, zijn gloriejaren zijn long, gone. In de jaren 60 stelde het nog wat voor en misschien in de jaren 70 ook, maar daarna was het helemaal niks meer. Wil ik een nummer laten horen uit 2005, een mystery song van dezelfde allure als wat we net gehoord hebben. Uh, Tell All Bill. Dankjewel Bert. In het volgende uur eh, hoort u mij in gesprek met de filosoof Ad Verbrugge. Dankjewel nogmaals Bert van der Kamp. Tell All Bill. tempest struggles in the air. Unto myself alone I sing. It could sink me then and there. I can hear the echo ring. I try to find one smiling face to drive the shadow from my head. I'm stranded in this nameless place, lying restless in a heavy bed. Tell me straight out if you will. Why must you torture me? Why must you come from your high and throw my fate to the clouds and wind? Far away in a silent land, secret thoughts are hard remember me, you'll understand. Emotions we can never share. You traveled on me as you passed. Left the coldest kiss upon my brow. All my doubts and fears have gone at last. I've nothing more to tell. tranquil lakes and streams. As each new season's dawn awaits, I lay awake at night with troubled dreams. The enemy is at the game.